Maud met het NOS Journaal. Vorig schooljaar zaten meer dan 4000 leerlingen thuis. Net zoveel als in het jaar daarvoor. Het gaat bijvoorbeeld om hoogbegaafden of kinderen met psychische problemen. Bijvoorbeeld door een vechtscheiding of omdat ze worden gepest. Minister Slop van Onderwijs noemt de cijfers onaanvaardbaar. De piloten van Transavia staken tot 12 uur vanmiddag. Daardoor gaan tientallen vluchten niet door of zijn vertraagd. De meeste van en naar Schiphol. Vanwege de staking kunnen duizenden passagiers vanochtend niet vertrekken... en dat terwijl een deel van het land krokusvakantie heeft. De piloten eisen een hoger salaris en een stabiele rooster. De groep flexwerkers in Nederland blijft flink doorgroeien. Het zijn er inmiddels ruim 3 miljoen, 2,5 procent meer dan een jaar geleden. Flexwerkers zijn mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten. Het aantal vaste werknemers is ook toegenomen met 2,2 procent tot ruim 5 miljoen. In Iran is de zoektocht naar een verongelukt vliegtuig met 65 mensen aan boord opgeschort. De vijf helikopters met reddingsteams zoeken verder zodra het licht is. Het vliegtuig was gisterochtend vertrokken vanuit Teheran en verdween na drie kwartier van de radar. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn alle inzittenden omgekomen. De film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... heeft in Londen vijf BAFTA's gekregen... voor onder meer beste film en beste hoofdrolspeelster. Three Billboards gaat over een moeder... die na de moord op haar dochter confronterende teksten plaatst op aanplakborden. De film was vorige maand ook al de grote winnaar van de Golden Globes. Het weer op veel plaatsen bewolking en in het noorden valt soms wat motregen... later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging in de Randstad op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Heemskerk en Knoop het Raasdorp, 11 kilometer. Door een technische storing is de spitstrook vanochtend niet open. Vertraging is inmiddels meer dan een uur. En daardoor ook viel op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Bij Knoop het Velzen 2 kilometer, maar de vertraging is wel ruim drie kwartier.